Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Orkaan Irma in Maarten aan zeker één persoon het leven gekost. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt, zegt minister Plasterk. Op het Franse deel kwamen zeker vier mensen om. Voor zover bekend zijn op Saba en Sint-Eustatius geen doden gevallen. De marine probeert nu met een schip vol hulpgoederen en militairen op Sint Maarten aan te meren. En ook is een vliegtuig van de luchtmacht onderweg. Er staat een tweede toestel op het punt te vertrekken. Op het eiland zijn plunderingen en diefstallen gemeld. Nederlandse mariniers helpen nu op Sint Maarten de orde te handhaven. Het gaat, de politie gaat niet goed om met kritische medewerkers, dat zeggen vakbonden ACP en NPB na een reportage van Eén Vandaag. Dat programma heeft een geluidsopname waarin besproken wordt hoe een agent op medische gronden ontslagen kan worden, zodat het UWV opdraait voor de kosten. Volgens de politiebond ACP worden kritische politiemensen weggepest en bang gemaakt. De bond zegt daar meer voorbeelden van te kennen. De nationale politie zegt dat het verhaal van de politievrouw uit de reportage niet klopt... en ze om een andere reden met de politieleiding overhoop ligt. Als er een ramp gebeurt bij de kerncentrale in het Belgische Tihange... moet Limburg rekening houden met veel vluchtende Belgen. Dat hebben de veiligheidsregio's gezegd tijdens een besloten informatiebijeenkomst in Maastricht, meldt 1 Limburg. De auto's moeten dan aan de grens worden afgespoten en ontsmet. Volgens de veiligheidsregio's is de kans dat het misgaat niet groot, maar worden er wel voorbereidingen getroffen... Zo worden jodiumpillen uitgedeeld. Veel gemeenten, inwoners en actiegroepen zijn bezorgd over de centrale. In de gemeente Amsterdam begint de illegale verhuur van accommodaties aan toeristen onder controle te krijgen. De ongebreidelde groei van websites als Airbnb in Amsterdam is voorbij, zegt wethouder Evans. Met strenge controles worden steeds meer woningen die permanent aan toeristen worden verhuurd en waar niemand meer woont ontdekt. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen.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 Dat is 7 september. En dan eh, wordt er al heel mooi gekscherend uh, gezegd dat de, we nog de zomer van CFM hebben. Nou, als ik morgen naar de weersvoorspellingen kijk, dan wordt het een en al natte binden. En dan moet ik nog maar afwachten of het allemaal wel goed gaat. Je hoort ze al op de achtergrond. De band van vanavond heet De Waanzin. En zij komen uit Rotterdam. En wie heeft de recensie geschreven van hun EP voor de PopUnie? Ja, ik zelf dus. <laughs> dat, was, dat was natuurlijk wel het hele mooie hiervan. Eh, dat, heb ik ook, eh, dat heb ik ook geschreven. Dat is ook eh, waarom we nu, zij ook hier in deze studio aanwezig zijn. De heren Simon, Sebastian, Remco en Lennart, eh, ze zijn er alle vier. En eh, ze zullen zo direct eh, natuurlijk het een en ander laten horen. Dus dat wordt in ieder geval heel erg leuk. Dat, dat sowieso. de band is na jaren toch even wat bezig te zijn. Komen ze nu met het materiaal naar buiten. Dat hebben ze ja, afgelopen jaar gedaan. En ik mocht dan de eer hebben om daar het stukje over te schrijven bij de PopUnie. En eh, dan eh, komt ook die andere pet automatisch ook op. Die van Alternative FM. Ja, en uh, Remco is zo slim. Die denkt, ik ga eens even een, een gaatje uithalen. En hij, ja, we zijn erin getrapt. we hebben ze gewoon gevraagd, die jongens. Dus <laughs> dat is, waarom ook niet. dat wat betreft zo dadelijk. Maar we gaan natuurlijk ook muziek draaien. Zoals deze die we net hebben gehoord. Upon the Shoulders van Kitchenette. Ehm, band die uit eh, Almere Amsterdam eh, komt. En eh, nu ook bezig zijn om eigenlijk ook materiaal te maken. Dus dat zijn zij allemaal aan het doen. No Soyo is ook zo'n band. En vanavond gaan zij Resonate presenteren in Amsterdam. En nou weet ik niet precies waar dat is. Ik dacht in Paradiso, ik weet het niet helemaal zeker. Maar dat heb ik even in de gauwigheid meegekregen. Maar zij zullen daar vanavond hun, hun album gaan presenteren. Het is eigenlijk in ja, een beetje druppelsgewijs eh, gegaan. Nozoya, daar zit eh, Donata Krammers achter. Een van de, de leden die vroeger deel uitmaakte van Ubrich. Die legendarische band die in 2012 de grote prijs van eh, Nederland wist te winnen. Ja, inderdaad, staat het ook. Paradiso Amsterdam, daar gaat dus Resonate plaatsvinden. En dit is een van de nummers die op dat album staat. Het, het nummer heet Disillusionist. Oh. a million things to say. In the end, we can just go one step a day. So many calls. we sing this endless song struggle till he breaks. Let September we straks eh, van de waanzin eh, gaan horen... dat staat in een schril contrast eh, bijvoorbeeld van, met Dandelion. Want die jongens die hebben we hier ook gehad. En dat is toch even iets wat anders gesneden koek. Die jongens die hebben wat meer close harmony. En dat was ook bij Finnegan's Wake te horen. Het nummer wat ze hier ook <clears throat> vorig jaar hebben gespeeld. Toen ze, de album, toen ze het album gingen promoten. en dat gebeurde precies een jaar geleden. Want dat album eh, Everest eh, is eh, ongeveer een jaar geleden verschenen. En Disillusioned, dat is de track van het album Resonate. En die wordt vanavond bij Paradiso door No Soyo ten doop gehouden. Volgende week is hier ook een live band aanwezig. En dat is een band die meegedaan heeft aan de Rob Agda Award. En de band heet Laurie Fish. En is een van de tracks van de Haarlemse popscene die je daarop eh, terug kan vinden. Hier is Hold On. Sometime after dark she chose To give up on it all and take the blows I have to watch her as her torment grows Her hands clench let sober tolerance grow thin, leaving a frown where a smile has been. Hoping for the best when her head begins to spin. Hold on, because relief is nearby. Hold on as the hours pass by. Until the night is gone, the break of dawn. She never thought that it would come to this. Cause ignorance may indeed be bliss. The night is maddening like a devil's kiss. You try to shake it off, but through her veins like cyanide. All she can do is lie still and abide. Her eyes are weary and her pupils wide. And when the light hits the earth, her pain subsides. been floating for years, kissing mermaids past the sand, looking for olives in their eyes. A slight breeze of a promised land. Well, I've been plowing the ocean, waiting for someone so come along, mixing salts and oxytocin.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 beetje op de achtergrond eh, bezig zijn, die jongens. Uh, dus een beetje erbij halen. Kijk, kijk nu houden ze eventjes in. <laughs> ze zijn nog aan het soundchecken. Uh, maar als je stiekem al een beetje hebt eh, kunnen luisteren... dan zeg ik op mijn beurt... Oude Maasweg, kwart voor tien, zoiets. Daar heeft het ook wel een klein beetje iets van weg... Want het stemgeluid van, van Simon doet mij akelig dicht in de buurt denken van de man die ooit deel uitmaakte van Fungus. Ja, eh, Simon. Maar het accent toch niet? Nee, maar goed. Eh, maar goed, ik, eh, ik heb even net een beetje zo, zo half er zitten, een beetje zitten luisteren. En dan, dan, dan, moet ik er toch die, die conclusie een beetje trekken. Maar goed, we gaan zo dadelijk dat allemaal horen. twee nummers heb je kunnen horen. Koen Alvarez, vorige week hier te gast. Die hoefde het alleen maar af te leggen lopend, te voet. Vijf minuten lopen. En dan was hij gewoon bij ons in de studio. Zo eh, werkt dat. Eh, dat is met deze jongens iets anders. Die moeten dan toch nog ergens uit Rotterdam-Noord... Eh, of <laughs> daaromtrend vandaan komen. Dus dat, dat, dat doe je niet lopend. zeker niet met een drumstel. Dus dat, <laughs> dat wordt helemaal een stuk lastiger. Maar goed, dat maakt niet uit. En daarvoor Laurie Fish met Laurie de Jong. Die vinden wij volgende week hier terug in de studio meer Rotterdams materiaal. En eh, dat eh, heeft eh, allemaal te maken die een beetje geleerd zijn aan Dare to Run. Zo moet je het dat wel omschrijven. en ik heb er van de week toch ook een stiekem nog even binnen zien komen. Linda Kreuze. En dat nummer dat heet Run, Run, Run. The one makes you breakfast in the morning When they fall, they will go. Just untold, but you don't, honey, no, you don't. You know, you gotta keep on walking. Keep on walking. Ain't the same as running away. And yeah, you can arrive. your fate. that's only your own which you cannot. chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed, aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are vast When night falls on the town. The faithful statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. A one armed bandit behind a dirty window some flirting with no one about. Leaning back, the outdoor chairs are gazing at the bruised sky. A trash bag the girl that went missing is still out at sea. The tide is slithering in on its belly, taking a sagging sandcastle down. A weathered flag flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. And summer takes another breath, for the sunken sun will rise. A far away bell tower chimes when night falls on. right before the light dies and night falls on the town. En 29 oktober dan eh, speelt hij in Haarlem in het, eh, in het concertgebouw. De Philharmonie heet dat tegenwoordig. Eh, daar zal Ruud Haveling te horen zijn. Daarvoor hoorden we Run, Run, Run van Linda Kreuzen En die dook op afgelopen zaterdag bij een showcase ineens. En dat vond ik wel leuk. Die showcase bestond uit onder andere Jiri, TB Florissen, die gaan we straks eh, nog horen. En Michel Eber die staat ook eh, klaar. Dus dat zijn eh, de, de, mensen die afgelopen zaterdag daar te horen zijn geweest. Ik kreeg net het, min of meer het zijn dat het allemaal oké is. Dus ik ga eerst eens even de band van vanavond introduceren. Want die staan gewoon aan de andere kant. En nou, ik weet niet met wie ik het mag doen. Maar goed, dat, dat hoor ik dan wel. Eh, maar goed, eh, het is een beetje begonnen met, een, eh, met de EP die de heren al veel eerder volgens mij al hebben uitgebracht. Simon, wanneer hebben jullie die EP uitgebracht? Nou, dat is niet heel lang geleden hoor. Toch niet? We hebben wel lang geleden opgenomen, maar dan komen er nog wel eens wat obstakels tegen. Ja. hoe, lang hebben we hem nu? De, zon scheen nog, dus... De zon scheen nog? Ja. Ja. ik denk nog twee maanden. Twee maanden ja. Eh, eh, nou ben ik even eh, kwijt van de titel. Maar het, ja, sorry. Dat, dat ben ik even net kwijt. De EP, de titel van de EP. Niet zo teder. Ja, dat was hem. Inderdaad. en dat, nou, dat, was, dat was wel heel grappig. Ineens kreeg ik, rammelde de mailbox van de, de PopUnie. Zou jij daar een recensie over willen schrijven? Nou, dat, is, eh, dat wil ik wel doen. Dus ik heb eh, even zitten eh, luisteren. Ik ga er ook de tijd voor nemen om dat En wat me opviel, en daarom maakte ik de link ook net met Rien de Bruin... want dat is de man waar het om gaat, van de Amazing Stroopwafels... Uh, Oude Maasweg eh, kwart voor tien. En daar deed jouw stem een beetje aan denken, Simon. Dus er, was, eh, er, was er waren een aantal momenten, net ook weer, hoorde ik toch wel heel duidelijk ook een beetje dat... Die trek weer een beetje terug. En ook opvallend, Amazing Stroopwafels, ze komen ook uit Rotterdam. Dus dat zijn wel illustere voorgangers die jullie hebben gehad wat dat betreft. nog iets, we ehm, zijn lang bezig geweest om dit naar buiten te brengen, toch? Ehm, of tenminste, jullie hadden wat, wat materiaal. Maar het heeft wel tijd geduurd eh, voordat het eh, naar buiten toe eh, is gebracht. Toch, Sebastian? Ja, ja dat klopt. Dat klopt, ja. dat komt dat we eerst de nummers helemaal af wilden maken. Ja. En nou leggen we voor onszelf, zelf de lat heel erg hoog. Ja. Dus onze nummers zijn eigenlijk nooit af. Ook zoals we het nu vanavond spelen is het nooit af. Klinkt het net anders dan op de EP. Ja. Ehm, tussendoor hebben we nog Remco als drummer erbij gehaald. Dat was helemaal in het begin. Een gitarist die er halverwege mee stopte. En toen dan kom je automatisch met de vraag: gaan we nu door of gaan we, kunnen, blijven de nummers nog staan of niet? Ja. En eh, uiteindelijk eh, zijn we na, ik denk een jaar in de oefenruimte, zijn we de plank opgegaan, zijn we het gaan spelen. En toen zeiden mensen, dit is heel tof, er moet een EP komen. En dan ben je weer een jaar verder. Ja, zo is het dus eigenlijk gelopen zo is een beetje in het kort eh, de geschiedenis eh, van eh, de, de, de stukken van niet zo teder die het op een gegeven moment het levenslicht hebben gezien. Nou, ik zou zeggen, jongens, zijn jullie er klaar voor? Want wij ook. Dus, uh, is de ik, rest van Nederland er klaar voor? Dat is eigenlijk... Nou, ik denk het wel. het lijkt ons waanzinnig om de waanzin te horen hier in de studio van CFM Zandvoort. ja, ik zou bijna zeggen geef ze maar een warm applaus. Maar dat zullen de jongens niet horen. Dus uh, <laughs> dan doen wij het maar. Oké. Okay. <laughs> Eh, welke nummers, eh, met welk nummer starten jullie? Sorry. Oké. spinvis houden aan. En die foto in de carousel spreekt vloeiend ons verhaal. zit ik nog even te kijken naar wat heb ik ook alweer geschreven daarbij. Want dat eh, moest ik er natuurlijk nog wel even bij eh, zetten. En inderdaad, daar kwam hij weer. De vette kuiven van de, eh, de mannen van de Stray Cats. En ik had het er ook staan. En die zit er ook echt letterlijk in. Dus ook bij dit nummer, sorry. <laughs> Ja. Ik ben heel nieuwsgierig welk nummer jullie nu van de EP gaan pakken. Ja, we doen er nog eentje van de EP. Ja. En eh, daarna willen we nog ook wel wat anders. Eh, dat is goed. Wat anders, eh, dan leer jij ook wat meer, meer, wat nieuws. Ja, nee, dat is prima. Dat is prima. Dus, ik, maar nu doen we nummer 1 herf hoor. Dat is, dat is zo'n eentje. Tenminste, zo zien wij dat. Ja. Maar, dus dat past heel goed bij de weersomslag. Misschien helpt het ook nog wel voor morgen. Oké. komt er weer uit. Ik laat de boel maar weer de boel. De kater sluipt erin omdat ik nu weer leven de klad zit er weer in. Ik neem het er maar even van. Morgen heeft totaal geen zin. dit speelt zich af in een echt mannenbrein, mannen. Dus ja, ja, ja, zeker. En eh, een onvervalste Nederlandstalige bluesong. Zo eh, had ik het destijds ook omschreven. En eh, nou, dat komt, dat komt er ook echt wel uit, dacht, dacht ik zo te weten. Dat is ook een beetje country, toch? Nou, country blues dan. Is dat dan ook goed? Ja. <laughs> dan, maar ik vind, het, ik vind het meer blues. Ik, ik zie dat ook helemaal voor me. Dat je met een pot bier en dat je echt met eh, ja, rood doorlopen ogen... Godverdomme. Eh, potverdomme, ik laat mijn schama maar staan. Zoiets, eh, dat, dat, dat, dat vind ik... het is gewoon echt een lekkere, pittige, ruige zong. Daar hou ik wel van. straks in de tweede uur gaan we natuurlijk nog meer van deze band horen. Ik heb ook niets voor niets eh, dit, eh, dit, ja, er werken al wat werken gedraaid. Eh, nog meer Nederlandstalig werk, jawel. Want we gaan maar eventjes ervoor zitten. 7 oktober, dan zullen Marcus en ik ook nog ergens in een of andere blues tent terechtkomen. Maar goed, deze band zal de popronde dan doen. We spelen ze al vanaf het begin van de oprichting Veline. Bang, als ik bang ben, kruip ik weg. Bang, je schreeuwt, maar hoor je wat je zegt? Wat je zegt. Bang, blijven staan. forgiven. She turns water into wine. Watching the old lady bursting into tears. Well, I might have just become the man that she had You know I need to get things clear. Uh, please know I love your mama and there is no need for fear. Mr. Moonshine, come over here. Uh, please whisper in my ear and tell me stories of good and bad. Mr. Moonshine, please fill my head and it might be strange to you. But Lord, I swear that I don't care about everything you do. If I were you, I'd stay away when I get back in town. Before things get ugly, oh my Lord, I swear I'll hunt you down. Mr. Moonshine, come over here. Please whisper in my ear. the moonshine, please fill my head. Corvin Sylvester. Het eh, grappige verhaal is, dat hoor ik net ook dat die nog wel eens een beetje de oeverruimte in <laughs> komt... waar ook eh, de ballen van de waanzin eh, spelen. Dus, dus dat is ook alweer heel erg grappig in, in, in de zin van het woord. eens even kijken, ik heb nog, nog een paar minuten. Dus ik, nou, ik moet even kijken of ik dat allemaal een beetje fatsoenlijk kan redden. Nou, weet je wat, ik pak nog Um, dat ga ik niet... Eh, dit is een ongelukkig moment van uh, tijdstip. Nou, ik ga gewoon eh, even onvervaste rock'n'roll. Hier is Leiger. en ze komen dus uit, eh, nou wat is het, uit, eh, uit Vlaardingen heb ik me laten vertellen. Of eh, in ieder geval daaruit uit die contraien. nou, ik heb, kom precies goed uit. Want dan heb ik nog, nog tijd over voor een, voor een leuk werkje. Wat, wat we graag nog even willen laten horen. Tot aan het nieuws van 9 uur. zij heeft vroeger nog Southbound gehad. Maar tegenwoordig doet ze dat dus onder haar eigen naam. Ehm, en het is eigenlijk al een single die al ja, mijlenver alweer uitgebracht is. Maar ik vind hem nog af en toe wel eh, goed om hem even te draaien. En dat is eh, dat nummer Berlin. Uh, heet ze tegenwoordig.